Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is Jesse Kalung uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde met 7-6 en 6-3 van de Servier Victor Trojtski. Kalung was de laatste Nederlander die nog in het toernooi zat. Het weer, overal bewolkt en hier en daar wat regen of motregen.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 Gisteren ontstond commotie over een interview met Cohen in Trouw... Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP. Het PvdA-kamerlid Timmermans zei daarop dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken. Cohen zei na de vergadering dat hij zich genoeg gesteund voelt door de fractie en Timmermans zei dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. Een motie van afkeuring van GroenLinks en de PvdA tegen staatssecretaris Bleker is verworpen. De partijen kregen alleen steun van de Partij voor de Dieren. De indieners zijn ontevreden over het natuurakkoord. Volgens dat akkoord worden de provincies verantwoordelijk voor natuurbeheer. Tegelijk wil het kabinet 600 miljoen euro besparen. De meerderheid van de Kamer steunt Bleker, maar de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA vinden dat de provincies te weinig geld krijgen om hun taak goed uit te voeren. De Vlaamse loodsen hebben hun acties beëindigd. De afgelopen dagen hielden ze in de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent werkonderbrekingen en stiptheidsacties uit protest tegen de hervorming van de pensioenen. Door die hervorming zouden de loodsen twee jaar langer moeten werken. Afgesproken is nu dat een werkgroep de situatie van de loodsen gaat bekijken. Het onverwachte faillissement van Air Australia zorgt ervoor dat zo'n 4000 passagiers zijn gestrand in Australië, Thailand en op Bali en Hawaii. De luchtvaartmaatschappij, die voorheen Strategic Airlines heette, kan de rekeningen niet meer betalen. De passagiers moeten zelf zien hoe ze terug.